NOS nieuws van 10 uur. Gert Kluk met het NOS journaal. ProRail komt bijna een half miljard euro tekort voor werkzaamheden aan het spoor... in de periode 2018 tot 2028. Dat staat in een rapport over het budget van ProRail. Begin volgend jaar moet het bedrijf aan het ministerie van Infrastructuur laten weten... hoe het de gaten gaat dichten. Volgens PricewaterhouseCoopers, dat de cijfers doorrekende... is er geen sprake van achterstallig onderhoud aan het spoor. Wel signaleert PricewaterhouseCoopers een aantal risico's voor de toekomst. Belangrijke budgettaire risico's zijn volgens het rapport de Betuwe-route, een intensiever spoorgebruik in de toekomst en toenemend onderhoud aan tunnels. De aanschaf van de Joint Strike Fighter valt mogelijk een half miljard euro duurder uit dan geraamd. Dat schrijft minister Hennis in de defensiebegroting van volgend jaar. Nederland wil 37 van deze gevechtsvliegtuigen kopen als opvolger van de F-16. Oorzaak van de mogelijke prijsstijging is de fors hogere dollarkoers, schrijft minister Hennis. Ze willen het budget vooralsnog niet aanpassen aan de nieuwe schatting. Dat zou abrupte, ingrijpende maatregelen vergen, terwijl het onzeker is of die uiteindelijk nodig zijn, al dus de minister. De eerste toestellen worden in 2019 geleverd. In de jaarbeurs in Utrecht wordt een noodopvang ingericht voor de opvang van enkele honderden vluchtelingen. De eerste vluchtelingen arriveren vanavond. Ook in Haarlem komt opvang. Vluchtelingen worden daar opgevangen in de Koepel, een voormalige gevangenis. Amsterdam doet ook mee. Morgen wordt er voor een paar honderd mensen opvang ingericht. In totaal wil Amsterdam 1500 vluchtelingen opvangen. De locaties zijn nog niet bekend. En in de gemeente Oldambt in de provincie Groningen komt ook noodopvang voor zo'n duizend mensen. De vluchtelingen daar worden opgevangen in noodgebouwen. Het weer, vooral in het noordwesten nog een aantal buien, elders opklaringen. Ook de wind neemt af en draait geleidelijk naar het zuidoosten. Morgenochtend is het in het noorden en westen overwegend droog. Verder periode met regen. Het wordt 17 tot 18 graden. Achter de bui draait de wind naar het zuiden en trekt dan flink aan. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu de herhaling van ZFM Jazz. Three little words. Oh, what I'd give for that wonderful phrase. To hear those three little words. That's all I'd live for the rest of my days. And what I feel in my heart, they tell sincerely no other words can tell it half so clearly. Three little words, eight little letters that simply mean I. die ik de eerste uur liet horen. Welkom terug bij ZFMDS, alweer het tweede uur. CFMDS op zondag, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. We gaan nu luisteren naar een live opname uit eh, de goede oude tijd. Wat zeg ik? Een live opname in eh, de boerenhofsteden in Laren. Session. We kennen het allemaal nog. En het is een opname van Linda Hopkins en haar Black and Blue Quartet. Een dame die eh, gospelachtig zingt en een stem heeft die dat helemaal rechtvaardigt. We gaan luisteren om te beginnen naar As Long As He Needs Me. As long Hey! Eh, eh, eh. keys to your home. As long as Ja, Linda Hopkins en haar Black and Blue kwartet in eh, Nederland opgenomen. En we gaan nog een stukje laten horen. En dat is eh, It Took a Long Time. zingt een stuk van While in het Frans. En dat levert iets heel bijzonders op. Luister zelf maar. C'est presque beau. We gaan nu luisteren naar de vibrafoon van de Belgische vibrafonist Sadi, Een eh, waal die heel bekend is geworden in België bij allerlei jazz- en radioorkesten. Hij heeft gespeeld met eh, Django Reinhardt, Kenny Clark, Stefan Grappelli en Don Baez. Heeft eh, veel composities gemaakt, leidde big bands en is heel zijn leven actief geweest. We gaan nu luisteren naar een stuk dat hij zelf gecomponeerd heeft. En het heet The Same. dreams I can't make whole. Ige Nergard. Met het nummer Japanese Blue. U luistert naar ZFM Jazz op zondagmorgen. En vanmiddag gaan wij met z'n allen mm, vanzelfsprekend naar gebouw De Krocht. Om daar eh, een prachtig concert blijft bij te wonen van Scott Hamilton. Half drie begint het in de serie Jazz in de Krocht. We gaan nu luisteren naar Mel Tormé. Niet zomaar Mel met een eh, kwartet of een quintet. Mel Tormé live in Tokio. Met eh, de Marty Page Ted. Een elfmans formatie. En we gaan luisteren naar Sweet Georgia Brown. Well, you're a wonderful audience, and we love that applause. So how about some for Mr. Mel Torme? shade on sweet Georgia Brown. Big feet so neat, sweet Georgia Brown. They sigh and wanna die for sweet Georgia Brown. I'm telling you why. It's been said she knocked them dead when she came to town. Since she came, why it's a shame how she cools them down. Fellas, she can't get our Fellas, she ain't met Georgia named her, Georgia claimed her, sweet Georgia Brown. Gary Foster. Show Now. No one got a shame on sweet Georgia Brown. Big feet sweet Georgia Brown. They and wanna die for sweet Georgia Brown. I'm telling you why. All the tips of porter slips to sweet Georgia Brown. They buy clothes at fashion shows with no money down. Fellas, tip your hats. Oh boy, she's the cat Mr. H, your sister, sweet Georgia Brown. Georgia named her, Georgia claimed her, sweet Georgia Brown. dat noemen we nou spetteren in de jazzmuziek. Fantastisch. Sketten, zingen, zuiver op toon. En eh, gaan als een eh, orkaan. Geweldige big band, mooie timing. Mel mee. We gaan hem nog een keer laten horen in eh, een bossa nova potpourri. En dat zijn drie bossa's. The Gift, daarna One Out Samba en dan How Insensitive. No string of pearls in a velvet glove. The gift I bring you is the gift of love. No ring of gold, but a dream to unfold when all the stars have flown and we're alone. The gift of love is a precious thing. A touch of magic on a day in spring. The golden dream every dreamer pursues. Remember, darling, never refuse the gift of love. Cause love can't be a melody that lingers or slips like April wine right through your fingers. So kiss me sweet till our secret star illuminates the way to Shangri-La. Whatever fate may befall, all I know is that the gift of love is the greatest gift of all. This is just a little samba built upon a single note other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the one we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. Uh, there's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the games I oh, know, and at the end I come to nothing or nearly nothing. So I come back to the first note as I must come back to you. I'll pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, re me so lati do. He will find himself with no show. Better play the note the first note as I must come back to you. I'll pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, rain, me so naughty do. He will find himself with no show. Better play than all you know. Chubu di do do, dum dum do we do do, do do Why, she must have asked, did I just turn and stare in empty silence? What was I to say? So I come back to the first note, as I must come back to you. I will pour into that one note the love I feel for you. Whatever fate may befall, all I know is that the gift of love is the greatest gift of all.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 Zo, dat was hem echt mee met de fantastische band van Marty Page. We gaan nu luisteren naar Nederlands talent. De gebroeders Beets. Samen met Niels Tausk, de vlugelhoorn. Peter Poiker, altsax. Joost Patochka, een oude bekende die regelmatig in eh, de krocht verschijnt. En we gaan luisteren naar on the street where you live. luisteren naar... Ja, Winter Marsalis. Blakey's Theme. Het was... Uh, <laughs> ja, dat was eh, Blakey's Team door Winter Marsalis. De ZFM van vandaag zit er alweer bijna op, luisteraars. Het was eh, een twee uren durend programma dat voorbij is gevlogen. Volgende week evenwel alweer een aflevering met alweer een andere presentator. Vanmiddag half drie in de krocht Scott Hamilton... Of vanmiddag om drie uur naar café Vreeburg, Trio Hans Keunen. Of naar Hotel de Beurs om half vier om zelf te jammen. Ik ga afsluiten met Melto May en een hele andere gedaante dan we gewend zijn. Hij is ook een fantastische drummer. En we gaan hem nu horen als eh, slagwerker in, ehm, in, een, eh, in de band van Marty Page. En Peplowski, meneer Peplowski als solist in het nummer... Ja, het, hoe gaat het nummer heten? Dat is natuurlijk nog een nummer. Cottontail. Dankjewel en graag tot de volgende keer. With your very kind indulgence, I'd like to move back to the drums...